spoedige start. Levi van Eck met het NOS-journaal. zien het hardst gedaald. In december 2016 waren er 3,7 minder banen... dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook in andere delen van Drenthe nam het aantal banen af. Vooral in de gezondheidszorg. Ook in de Gooi- en Vechtstreek en in de regio Eimond daalde het aantal banen. Over heel Nederland waren er juist bijna 2% meer banen. Een toename van 132.000. Netbeheerders moeten per direct 1500 slimme gasmeters vervangen. De fabrikant heeft de verkeerde lijm gebruikt, waardoor ze mogelijk onveilig zijn. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Eerder werd al bekend dat er bij 44.000 gasmeters tekort schroefdraad is gebruikt... en daarom moeten ze voor 1 april vervangen worden. Er komt extra onderzoek om te zien of alle 4 miljoen geïnstalleerde slimme gasmeters in Nederland wel veilig zijn. Een Spaans hof heeft beslag laten leggen op het huis van de voormalige Catalaanse regeringsleider Arthur Mas. Daarmee zou een geldstraf van ruim 5 miljoen euro moeten worden betaald. Mas krijgt die straf voor het organiseren van een symbolisch referendum over onafhankelijkheid in 2014, waar hij publiek geld voor zou hebben misbruikt. De regering in Madrid bestempelde het referendum als illegaal. Mas werd vorig jaar opgevolgd door Carles Puigdemont. Hem hangt een gevangenisstraf boven het hoofd... voor zijn pogingen Catalonië onafhankelijk te maken. Spoorbeheerder ProRail doet aangifte tegen een vlogger... die heeft meegelift achterop een trein. De vlogger heeft een filmpje van zijn actie op internet gezet. Een woordvoerder van ProRail wijst erop dat treinsurfen een overtreding van de wet is... en bovendien levensgevaarlijk. Het is in Nederland redelijk zeldzaam. Per jaar worden hooguit twee treinsurfers betrapt. Het weer, door sneeuwresten en bevriezingen van natte weggedeelten kan het glad zijn. In de ochtend neemt de bewolking toe en gaat het regenen.